Met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg zijn drie doden gevallen, meldt de Duitse politie. Ook is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Hulpdiensten zijn met een grote operatie bezig, waarbij reddingswerkers zoeken naar passagiers die in de trein zaten. Het is lastig om de plaats van het ongeluk te bereiken, doordat de trein op een bosrijke plek is ontspoord. Hoe de trein van de rails is geraakt is nog niet bekend, maar kort voor het ongeluk zou er een storm hebben gevoed. De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben een akkoord gesloten over de handelstarieven. Het gaat om importheffingen van 15% die de VS rekent over Europese producten. Dat hebben president Trump en de voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen bekendgemaakt na een ontmoeting in Schotland. De Amerikaanse importheffingen op Europees staal en aluminium blijven op 50%. De EU komt niet met extra importheffingen op goederen die worden geïmporteerd vanuit de VS. Voordat Trump opnieuw aan de macht kwam was er een tarief van 4,8 procent. 62 Palestijnen zijn vandaag gedood in Gaza, meldt Al Jazeera op basis van medische bronnen. Onder hen waren 34 burgers die noodhulp kwamen halen. Ondanks de militaire pauzes die het Israëlische leger heeft aangekondigd... blijft het aanvallen uitvoeren. Het Israëlische leger meldt dat er waarschuwingsschoten zijn gelost... en ontkent dat er slachtoffers zijn gevallen. Engeland is Europees kampioen voetbal geworden. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman won de finale na strafschoppen van Spanje. In de reguliere speeltijd bleef het 1-1. Engeland is nu voor de tweede keer op rij Europees kampioen. Sarina Wiegman is dat voor de derde keer. Zij won het EK ook in 2017 als bondscoach van Nederland. Het weer, er komt nog een enkele bui voor. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Ook morgen af en toe buien met kans op onweer.